Het Groningse Oldambt, Zuidplas in Zuid-Holland... en de Limburgse gemeenten Venlo, Venraai, Horst aan de Maas en Peel en Maas. Landelijk zijn de raadsverkiezingen in maart volgend jaar. De politie in Venlo heeft geen aanwijzingen dat er daar stemmen zijn geronseld. Politieonderzoek heeft niets verdachts opgeleverd. Burgemeester Bruls heeft de voorzitters van de stembureaus wel gevraagd attent te zijn op mensen met volmachten. Iemand mag maximaal voor twee andere mensen zijn stem uitbrengen. Uit onderzoek van het blad Binnenlands Bestuur blijkt dat veel wethouders de vier jaar niet volmaken. Sinds de vorige raadsverkiezingen in 2006 zijn er al bijna 500 wethouders voortijdig vertrokken. Dat is bijna een derde van het totaal. Vaak vertrekken ze vanwege een politiek conflict, soms ook vanwege gezondheidsklachten. De Nederlandse publieke omroep is bereid om programmagegevens zeven dagen van tevoren beschikbaar te stellen aan kranten. Dat schrijft NPO-directeur Haaghoort aan de Tweede Kamer. Het verstrekken van die gegevens moet dan wel gebeuren onder een aantal voorwaarden. Zo moeten de dagbladen auteursrecht betalen en moeten de programmagegevens gebruikt worden voor productinnovatie, bijvoorbeeld de combinatie van krant en internet. De publieke omroep was jarenlang valikant tegen het verstrekken van programmagegevens aan derden. De NPO was bang dat andere wekelijks een tv-gids zouden uitgeven, terwijl die gidsen voor de omroepen een grote bron van inkomsten zijn. Ahold heeft in het derde kwartaal ruim 22% meer winst gemaakt dan in dezelfde periode vorig jaar. De winst van het supermarktconcern steeg tot 238 miljoen, terwijl analisten hadden gerekend op 188 miljoen. Volgens Ahold is de winst vooral te danken aan het inlijven van een aantal C1000-filialen. Het weer, in de loop van de dag veel wind en aan zee kans op een zuidwester storm.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 Wie ook al het eerste uur eh, luisterde weet dat ik weer met een jazzalfabet bezig ben. Met voor elke letter een bekende of minder bekende jazzvocalist of instrumentalist. De M was aan de beurt en ik koos voor Mulligan omdat deze week het bericht verscheen dat de Nederlandse bariton-saxofonist Jean Menu, ook een M, dat hij met zijn met succes in Japan uitgebrachte eerbetoon aan Mulligan ook op de Nederlandse markt gaat brengen verder met de letter N. Daarvoor koos ik de, de befaamde Amerikaanse jazzvogelgroep New York Voices, begeleid door de big band van Count Een lange, maar zeer aparte uitvoering van een Ellington succesnummer in a mellow tone. mistletoe. You take it easy every day. We play our melody. And life is easy every way. Then a melody. Pretty soon, the smoother you go. Without a melody. Pretty soon you're here. Pretty soon you're Without a mellow style. And when you sing, a joy to hear. You might as well make it sway. Life's a melody. Just listen to places. Missing, not swinging, not well, I know no time. You wanna keep it soft There's a mellow glow. You need it out, you know. A kind of mellow moan. Pretty soon you on Sort of in there. Pretty days ahead, pretty skies up the But if you really want to cloud, never very loud. But do you sing it sweet metal? So I'm ever in a battle when you're really gonna see everything you sing and everything you do is gonna hang around a little while because it really is true. If I ever get blue, I know I do, it so do you. I never worry a minute because I know, don't you know? The blues are multicolored, all depending how you take them and depending on your outlook. But let me see you, every blues, sad blues, bad blues, false blues, all kinds of blues, plenty different kinds of blues, yeah, sure. All the blues that we know is in the song of love. Yeah song of love. Love alone. dat was echt een ouwtje. Een opname uit 1945 van die original Dixieland One Step. Gespeeld door de band van de in, 1886 geboren Creoolse trombonist Kid Ory. En dat was dus de O. De P presenteert zich in de persoon van saxofonist Flip Phillips. Een prachtige speler die excelleerde in de ballad. Luister naar hem in Sweet and Lovely. Ja, zelfs de Q is aanwezig in het jazz-ABC'tje. In de persoon van de Noord-Saxofonist Ike Quebec. De man die als jazzkenner van grote waarde is geweest bij de start van het dit jaar 70 jaar bestaande jazzlabel Blue Note. Ike Quebec speelde met gitarist Kenny Burrell de Blue Samba. Ik weet niet of er genoeg tijd is om het hele alfabet af te maken, maar we zijn inmiddels bij de R. Daarvoor kwam ik terecht bij de Amerikaanse fluitiste Ali Ryerson, die al eens een keer in de krocht heeft gespeeld bij het trio van Johan Clement. Ze is van oorsprong klassiek geschoold, maar wijkt bij tijd en wijle uit naar de jazz. En met succes. Ali Ryerson met een klassiek klinkende Camille. Thank you. sudden weakness of knees, the absolute conviction that she's the very one to cancel all my foolish fears. How could this be the real thing? I thought I'd left that all behind. Better safe than sorry, I swore. Yet here I stand before saying that I adore. I guess I'll try the real thing once more. this be the real thing? I thought I'd left that all behind. Much better safe than sorry, I swore. Yet here I stand before her, saying that I adore her. Guess I'll try the real thing once more. Voor de s staat aan de blinde Engelse pianist George Shearing in een eh, aparte setting. Hij speelde namelijk met de Amerikaanse zanger en jazzgitarist Brian Toroff de mooie ballad This Couldn't Be The Real Thing. De letter T. Daarvoor kom ik terecht bij een bijzondere hardbop drummer. Geboren in 1932 en nadat hij eh, zichzelf had leren drummer, in 1963 begonnen in de band van Quincy Jones. Dan heb ik het over Grady Tate. En al snel werd duidelijk dat Tate niet alleen zijn drumsnaren goed kon laten zingen, maar ook zijn stembanden. Luister naar hem in de ballad You Go To My Head. You go to my head linger like a haunting refrain. And I find you spinning round in my brain. Like the bubbles in a glass of champagne. You go to my head like a sip of sparkling burgundy brew. And I find the very mention of you like the kicker in a julep or two. The thrill of the thought that you might give a thought to my plea. Cast a spell over me. And I say to myself, hey, get a hold of yourself. Can't you see that it never, never can be? You go to my head the smile that makes my temperature rise like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your eyes, and I'm certain this heart of mine hasn't a ghost of a chance in this crazy romance. You go to my head. summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your eyes, and I'm certain that this heart of mine hasn't a ghost of a chance in this grave. Ja, we naderen nu de moeilijke letters in het alfabet. Voor de U vond ik eh, nog eh, de net gedraaide en van oorsprong Poolse jazzviolist Michael Urbanek met Softly as in the Morning Sunrise. De X gaat echter een probleem geven. Maar eerst hebben we nog de V en de W. De letter V brengt ons vanavond de voormalige percussionist Dave Valentine, die later overstapte op de dwarssluit. Dave Valentine met on fire. trombone is en blijft mijn lievelingsinstrument. En daarom liet ik voor de letter W die prachtige trombonist Bill Watrous aantreden met het mooie DD. Ja, ik heb gezocht naar een eh, jazzmuzikant wiens achternaam met een X begint, maar ik heb hem niet kunnen vinden. Dus helaas, die letter moet ik overslaan. En dan komen we terecht bij het I. In dit geval de Griekse ei. De Griekse ei van de tenorsaxonist Lester Young in Do Swell. Thank you.